Zes uur. Gert Kluk met het NOS-journaal. De internationale staalgigant Tata Steel gaat flink bezuinigen... en fors schrappen in het personeelsbestand. Een groot deel van de bezuiniging moet door Tata Steel in Velsen worden opgebracht. Dat staat in een memo aan het personeel dat in handen is van NH Nieuws. In totaal wil Tata Steel in heel Europa voor 830 miljoen euro bezuinigen. De vicevoorzitter van de Centrale Ondernemingsraad van Tata Steel zegt dat zo'n 2500 banen in Nederland, Frankrijk, Engeland en België verdwijnen. En dat komt neer op een kwart van alle banen bij die vestigingen. Ook vandaag stemt de Britse lagerhuis niet over het Brexit-akkoord van premier Johnson met de Europese Unie. De voorzitter van het lagerhuis houdt de stemming tegen omdat dezelfde motie niet twee keer aan het parlement mag worden voorgelegd. Zaterdag was de eerste keer. In die zitting bepaalt het Lagerhuis dat pas met het Brexit-akkoord kan worden ingestemd... als alle bijbehorende wetgeving is goedgekeurd. Het is niet duidelijk hoe lang dat precies gaat duren. De uittreidingsdatum is nog steeds 31 oktober. De landelijke staking van leraren in het basis- en voortgezet onderwijs op woensdag 6 november gaat door. Vanochtend verliep het ultimatum van de onderwijsbonden. Ze eisen ruim 420 miljoen euro extra voor meer salaris, minder werkdruk en het aanpakken van het lerarentekort. Bij de vorige staking sloot de helft van alle basisscholen zijn deuren. De politie in Utrecht waarschuwt voor een babbeltruc... waarbij oplichters aan de deur zich voordoen als verpleegkundigen die bloed komen prikken. Ze nemen daadwerkelijk bloed af, maar intussen worden ouderen bestolen. In Utrecht wisten de nepverpleegkundigen bijna 3000 euro buiten maken. De twee slachtoffers hebben aangifte gedaan. Er wordt nog onderzocht of er meer mensen op deze manier zijn beroofd. Het weer. In het noordwesten wat lichte regen. Vanavond en vannacht bewolkt en kans op wat miseregen bij een graad of 10. Morgenochtend kan het lokaal mistig zijn. Overdag nog kans op een bui, maar ook wat zon. En het wordt morgenmiddag een graad of 15. Dit was het NOS Journaal. ZFM. Verkeersupdate. Verkeersupdate. Dit is Erwin de Hart van de ANWB. Op de A2 Amsterdam-Den Bosch tussen Breukelen en Utrecht 3 kilometer file geeft 10 minuten vertraging. Bijna een half uur vertraging op de A8 Zaandam-Amsterdam tussen Westzaan en Knopend-Zaandam in 4 kilometer file. Op de A9 Alkmaar richting Amsterveen tussen Knopend Kooimeer en Akersloot 6 kilometer door een ongeluk op de linkerrijstrook. En de vertraging is een half uur op de A10 richting Knopend Koenplein tussen afrit Watergaasmeer en Knopend de Nieuwe Meer 7 kilometer file.